In het westen, zo bejubelt onze rode vriend uit Cuba. We kennen hem als de slachter van La Cabana. Met zijn sigaartje in de mond en het bloedspad in het rond. De slachter van La Cabana. kampel met mooi portret, de rode in de Hij verafschuwde de westerse maatschappij. Vrijheid werd de mond gesnoerd door die slachter van La Cabana. Met zijn kaartje in de mond en het bloed spat in het rond. wetenschapij. Maar de ironie wil dat hij een vulgair logo is van onze consumptiemaatschappij. Ja die achter van Cabana met zijn sigaartje in de mond en het bloedbad in het rond. De slachter van cabana, Kan vol met mooi portret portretten, rode zijn baret. slachtoffers van Che Guevara's haat. Als kippen zonder kop dragen domme idioten hier. Che's beelden is de straat van die slachter van La Cabana. Met zijn sigaartje in de mond en het wat in het rond. De slachter van La Cabana. met mooi portret, rode zijn baret. wasted